In een tweet spreekt Omzicht van een moeilijk moment. Na zijn ziekte gaat zijn herstel met ups en downs... en daar heeft u nu een glimp van kunnen zien, schrijft Omzicht. Ook zegt hij dat hij meer dan 100% gemotiveerd is... om te strijden voor de idealen van zijn partij. Bij een ongeluk op een indoor-kartbaan in Zwalmen is vanochtend een jongen van zeven zwaar gewond geraakt. Volgens de Limburgse omroep L1 is de jongen met een ambulance en vervolgens met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Dat onderzoekt de arbeidsinspectie. Op het Russische schiereiland Kamtschatka zijn drie inzittenden van een vrachtvliegtuig gered dat daar een noodlanding had gemaakt. De Antonov 2, een propellertoestel, kwam boven het oosten van Rusland in problemen door ijsafzetting. Bij de, Bij de noodlanding sloeg het over de kop. De drie bemanningsleden activeerden het noodbaken, groeven een gat in de sneeuw en hielden zich warm door brandstof in brand te steken. Voor het eerst is in Nederland een otter gezien aan de kust. Hij of zij zit in de duinen tussen Den Haag en Wassenaar. Normaal zitten otters in het binnenland langs de rivieren. Een duinwachter noemt de komst goed nieuws voor de vispopulatie. Een otter eet de zwakke visjes op, waardoor de sterken overblijven. In de eredivisie heeft Ajax vanmiddag Sparta verslagen. Het was een moeizame wedstrijd, maar uiteindelijk won Ajax uit in Rotterdam met 2-0. Door de regen komen de Amsterdammers op drie punten van koploper PSV. Het weer het is wisselvallig bij 5 tot 7 graden. Vanavond veel wind, aan de kust stormachtig met windstoten tot 100 km per uur. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met enkele buien, dan wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Four, three, two, one. it wants to approach me, throw me a line. But there's something inside you, grab your sense, who am I? I know exactly, cause it happens with all the guys. So you, so what you gonna do? Come on and touch me. Promise you won't even have a night to. I you sit right next to me. dispensa to the moon on his back. Sent the villains to Hades, a hit with the ladies, a stallion in the sack. You can't get your laugh back when right follows left, Jack. The more you see, the less you know. When others would leak it, his service is secret. Please God, when it's your time to go a country, safe and sound With villains six feet underground And no one knows, cause no one's found Any trace of a man for all seasons Loves him and leaves him alone So alone And you and I wouldn't have a clue Who's doing what, why, when and who Up a creek with no canoe Watch out for the man for all seasons Loves him and leaves him alone saving Norfolk brides, commoners and landed gentry. His word is bond, whether brunette or blind. Baby, it's so elementary For the man never near Stop your life with one stare See the film, you'll know how it goes But this ain't no fiction Just check the diction Quid pro quo A pro's pro Hey, fellas Don't be jealous When they made him, they broke the mold So charismatic We're Bell for prematurely shooting it slow. Ah! Queen of country, safe and sound, with villains six feet underground, and no one knows, cause no one's found any trace of a man for all seasons. Loves some and leaves some alone, so alone. And you and I wouldn't have a clue who's doing what, why, when. Watch out Someone alone, so alone, but see the cover Then you judge the look by the lover I hope you'll soon recover Me, I go from one extreme to another And then my friends just might ask me They say, Martin, maybe one day you'll find true love I say maybe There must be a solution to the one thing The one thing you can op 106.9.